Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een krappe Kamermeerderheid wil nog zingen. VVD, PVDA en SP denken aan 27 juni. Andere partijen dringen aan op meer tijd. Officieel bepaalt het kabinet de datum. Verkiezingen op een zo korte termijn zijn officieel wel mogelijk, maar volgens de kiesraad niet wenselijk. Nieuwe partijen kunnen bijvoorbeeld niet meer met een partijnaam op het stembiljet komen, maar alleen met een nummer. Verder hebben de partijen maar tot 16 mei de tijd om kandidatenlijsten in te dienen. Nederlanders in het buitenland hebben nog maar drie weken om zich als kiezer te laten registreren. De kiesraad noemt 5 september de eerste reële datum. De spoorwegpolitie heeft drie jongeren opgepakt voor gewelddadige gewapende berovingen in treinen. Volgens de politie horen de jongens van 17 en 18 bij een groep die ernstige overlast veroorzaakt op station Hilversum en op de spoorlijn Utrecht naar de Bussum. De groep van in totaal ongeveer 20 jongeren zou zich schuldig maken aan vernieling, diefstal, aanranding en intimidatie. Volgens de politie hebben de jongeren ook geregeld de omroepinstallatie bediend en grove teksten door de trein geroepen. De politie denkt dat de jongeren de sleutel hebben die toegang geeft tot de omroepinstallatie. De Fiat verdenkt een Amsterdamse tandarts van fraude. De fiscale opsporingsdienst heeft beslag laten leggen op verschillende bankrekeningen en twee huizen van de 29-jarige man. De tandarts wordt ervan verdacht dat hij bij zorgverzekeraars voor 400.000 euro aan behandelingen declareerde die hij nooit heeft uitgevoerd. In het noorden van Rusland is de afgelopen dagen zeker 2000 ton olie weggelekt uit een boorput. Het lek ontstond vrijdag tijdens werkzaamheden. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Pas gisteren kon het lek worden gedicht. Een gebied bij de Poolcirkel van zeker 8 vierkante kilometer is besmeurd met olie.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 Ik heb het over Janice Ian Standing in the Shadows of Love. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. En nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Deze man, hij staat soms als eh, solist op het podium, dan weer met een hele band achter zich en soms ook met een kwartet. Niet voor één gaatje te vangen dus. Love will keep us together, het James Taylor Quartet. Love Keep Us Together, James Taylor Quartet natuurlijk, James Taylor samen met Alison Limerick. Deze dame heeft ook al heel wat CD's uitgebracht hoor. En dan heb ik het over Jewel. Ze bracht een cd uit, Pieces of You, enkele jaren geleden. En daarvan de titeltrack. Oh, Julie. met heel veel diepgang, hè? Pieces of You, live opname van deze Jewel. En ja, je kunt in iemand een hekel hebben, je kunt iemand haten, maar als je het goed nagaat, er zijn altijd kleine stukjes te herkennen van jezelf in die persoon. Diepgang, John Wade en Alison Kraus. Weet het dit eh, nummer schreef, Missing You, schreef hij het samen met Mark Lennerton. Die zeiden tegen elkaar van ja, eigenlijk zou het een duet moeten zijn, maar wie vraag je dan om dit duet mee te zingen? En toen werd er al snel besloten voor Alison Krauss. heb wel een aantal cd's van deze jonge man, jonge man hier in mijn bezit, maar ik vergeet het af en toe gewoon te draaien. Rod Stewart, If We Fell In Love. Fame flows like a river, just keeps on living. With all their memories, shame, you're so heartbroken. Now you're scared to open. and give you love again. And now anticipation waits for love. Will it be everything you dream? This time around, I know you have your doubts, but I won't let you down, darling. If we fall in love tonight be alright Your heart is in good hands Darling, yeah. if we fall in love again you can If it gets you want keer alle cd's van die uh, eh, Rod Stewart bij elkaar pakt, dan denk je bij jezelf van, het heeft die man toch mooie muziek gemaakt, hè? Ik weet het, het is een onbeschreven wet. Je mag eigenlijk geen kerstmuziek draaien voor, uh, voordat Sinterklaas weer het land uit is. Die man met die grote baard. Maar ja, dan komt de andere man met eh, die grote baard ook weer het land binnen. Hè? excuses. Eh, ik, ik, heb toch, eh, ik heb nu een cd ontvangen van eh, de CDX uit Amerika. En daar zijn er twee bij met alleen maar kerstmuziek daarop. En toen dacht ik bij mezelf van, what the heck. Ik draai gewoon waar ik zin in heb. Want dit, dit is zo ontzettend mooi geschreven door Joey en Rory. It's Christmas time again this year I can't believe it's already here Ain't bought a single thing, oh dear I'm so far behind I like to get my shopping done before The lines get long in all the stores I'll spend more than we can afford But hey, it's Christmas time It's Christmas time you see Let's go pick out the perfect tree Is it leaning left or is it just me? Oh hon, it looks just fine We'll hang the tinsel, string the lights These ornaments will take all night It's a lot of work, but that's alright It's Christmas time control. Oh, looky here, I love this show. It's Christmas time. It's Christmas time, who's at the door? Why well, sure there's room for seven more We'll make some pallets on the Safe. Christmas time. It's Christmas time again, you know It hit me just an hour ago It ain't about the mistletoe Let's keep that in mind It's about the star that led the way The baby child born that day It's cause of him we all say It's Christmas time En hier staan er veel meer van die hele mooie liedjes op Die niet echt in de stijl zijn van Stille Nacht, Heilige Nacht en Jingle Bells en daarom zult u ze nog veel vaker gaan horen in het programma Muziek En die laat ik ook helemaal uitklinken, dit soort platen. Een eh, buurman die gaat zo'n kleine eh, vier maanden per jaar naar eh, China toe. Het is ongeveer zijn tweede land geworden. En iedere keer als hij terugkomt, dan heeft hij weer een cd bij zich. Of twee, of drie. Met alleen maar echte Chinese muziek. En dit is dan een uh, compilatie-cd met, ze noemen het daar, popmuziek. Vraag me niet hoe het heet of wie het speelt. Het instrument zal beslist een speciale naam hebben, maar eh, ik noem het maar gewoon een fluit hoor.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 I'm so happy I can't stop crying. Dit is Sting. Several weeks have passed now since she left. Maybe I could come and babysit sometime something formatie Rare Earth werd eigenlijk jaren geleden ontdekt door een LP uit te brengen met aan één kant één nummer in Garda da Vida. En dat was echt 15 minuten lang dat nummer hoor. En je moest echt eh, houden van de Rare Earth of je was echt een tegenstander van die Rare Earth. Touch Me If I Fall, dit zijn de Indigo Girls. neighborhood is green All the sounds I've missed all years Come down to wedding death and fear All I've heard has been your waters left me is een singer-songwriter uit Amerika. Hij luistert naar de naam Rodney Forster. Heeft al heel wat cd's uitgebracht met door hem zelf geschreven nummers. There are nights I've owned this nights it owns me just a man behind the curtain shifting gears, still making it. Is Long As I Go. Oftewel, ik verzin het waar je bij staat. Dat is een beetje de een vrije vertaling daarvan. Ik zat van de week naar de radio te luisteren en hoorde ineens uh, Stef Bos voorbij komen. Hij is van plan, of hij is niet van plan. Hij heeft helemaal een nieuwe cd opgenomen en dat heeft hij samen gedaan met het Metropoolorkest. Het zijn allemaal liedjes die iets te maken hebben met de Bijbel. Hij dacht, de macht van muziek moet ook daarvoor kunnen werken, hè? en we zijn nog altijd samen Dan zoek toch door het dal Jij staat voor mij Ik sta voor jou Oog in oog en zonder woorden Zijn we zonder het te weten Misschien al jaren met elkaar vertrouwd maar ik breek nog liever dan te buigen voor een wereld Die wil horen dat ik van je hou En als ik ja zou zeggen is het zonder woorden Zonder woorden en getuigen In alle stilte en alleen Met de macht van de muziek er nooit kunnen bestaan zonder elkaar. En levenslang beloof ik niet, want er zijn geen woorden groot genoeg voor wat je voelt of ziet. En als ik ja zou zeggen is het zonder woorden, zonder woorden en getuigen. In alle stilte, in het niet en met de macht van de muziek. zijn huizen in de wereld Waar de liefde is verdwenen Omdat ik er heb gewonnen Dus ik laat je vrij Zolang jij blijft bij mij Maar ik teken niet voor liefde Want met de angst om te verliezen Raak ik altijd alles kwijt zonder woorden, zonder woorden en gedaan. In alle stilte en alleen met de macht van de muziek. Met de macht van de muziek. ook wat eh, stukjes horen van die nieuwe C van Stef Bos. En ik moet u zeggen, het was eigenlijk toch wel verrassend, toch? En deze man was afgelopen week ook weer op tv om de een of andere reden. Ik heb het niet helemaal meegekregen, maar het was in ieder geval Ramses Shafi. Het is stil in Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen. Mm. De auto's en de fiets zijn levenloze dingen. De stad behoort nu nog aan een paar engelingen, zoals ik. Die houden van verlaten straten, om zomaar hardop in jezelf te kunnen praten. Om zomaar te kunnen zingen. Want de auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. Want de mensen zijn gaan slapen. Mm Het is zo stil in Amsterdam. En godzijdank, niemand die ik tegenkwam. is stil in Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen. Mm. Ik steek een sigaret op en kijk naar het water en denk over mezelf en denk over later.